Ja, het is een uiting van woede dat het eigenlijk zover is gekomen dat die rebellen van M23 Goma grotendeels hebben ingenomen. Want, vinden de Congolezen, dit had voorkomen kunnen worden. Ze voelen zich niet beschermd. Ze zeggen we worden al decennia lang geteisterd door gewapende groepen. Eh, er zijn 7 miljoen mensen intern op de vlucht eh, in de Democratische Republiek Congo, in het oosten. Dus ze zeggen, ja, we worden al heel lang aan ons lot overgelaten. En ja, dat is dus deels de frustratie die er nu uitkomt. De Nederlandse ambassade in Congo deelt het gebouw met België. Volgens een woordvoerder van de Belgische ambassade is er een brandje gesticht bij de ingang... en wordt het gebouw nu bewaakt door Congolese veiligheidstroepen. Een middelbare school in Den Bosch heeft vanochtend alle 1600 leerlingen naar huis gestuurd... omdat er door een storing geen water uit de kraan kwam. De toiletten konden ook niet worden doorgespoeld. Voor de leerlingen was het flink balen, nou ja, voor sommigen dan. Aan niet liegen dat ik zeg maar het eh, heel jammer vond of zo. Net in de derde uur Engels, blokuur, ah, dramatisch. En opeens kon een aankondiging, ja, geen water meer op school, we moeten naar huis. Morgen dus waarschijnlijk toch weer naar school toe. Vind je dat jammer? Ja, heel jammer, heel jammer. Laten we hopen op de leidingen dat het niet doorgaat en dan... Eh, dan vast wel een weekje extra. Om 11 uur was de storing alweer verholpen, dus een week vrij zit er niet in. En de populairste kattennamen zijn weer bekend. Een huisdierenverzekeraar heeft uitgezocht dat mensen hun poes of kat het vaakst Simba noemen. Luna en Nala staan op plek 2 en 3. Maar de verzekeraar ziet ook wat meer opvallende namen voorbij komen. Hello Kitty, natuurlijk een hele bekende eh, kattekende figuur, figuuranimatie zien we daarin terug. Eh, maar ook meer koosnaampjes zoals uh, Ratatouille zien we terug of... Habiba Fatou zien we daarin terugkomen. Dus daarin zijn mensen ook echt wel eh, creatief. De populairste hondennamen zijn trouwens Luna, Teddy en Olly. Het weer, vanmiddag is het bewolkt met regen bij een graad of 9. Morgenochtend, dan droogt het pas echt op. En we krijgen morgen ook af en toe zon bij zo'n 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A10 Watergaasmeer richting de Nieuwe Meer bij de Koentunnel. 3 kilometer stilstaand verkeer, een half uur vertraging. Door een gekantelde vrachtwagen is de A8 Amsterdam richting Zaanstad namelijk afgesloten. En de vrachtwagen vervoerde klei. Verkeer richting Comedy Wormerveer, haar Lem via de A5 en de A9. Het duurt waarschijnlijk tot het middaguur.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 And if, if it weren't for me, you would never have amounted to very much. this to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly.